5 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Corruptie binnen de overheid in Irak is niet zomaar opgelost. Met die woorden reageert premier Mahdi op de demonstraties in het land van de afgelopen dagen. Demonstranten willen betere voorzieningen en minder corruptie. Ze eisen dat Mahdi opstapt. De premier geeft de demonstranten gelijk als het gaat over corruptie. Maar daar is geen magische oplossing voor, zegt hij in een toespraak. Mahdi heeft al nieuwe ministers aangesteld. Bij de demonstraties zijn sinds dinsdag 30 mensen omgekomen. Er is een oplossing in zicht voor bouwprojecten die stil liggen door stikstofregels. Dat verwacht het kabinet. Tot gisteravond laat werd er vergaderd over de stikstofcrisis. En volgens VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zit er nu schot in. Alle partijen zijn het erover eens dat te veel bouwprojecten nu vastlopen. Volgens bronnen komt het kabinet met veel extra geld om boeren uit te kopen. Maar geen van de partijen deed gisteren uitspraak over de maatregelen. De komende dag spreekt het kabinet er verder over. Jumbo roept meer dan 100 soorten voorverpakte vleeswaren terug. De productlocatie van een van de leveranciers is mogelijk besmet met de listeria-bacterie. Op de lijst met terug te roepen producten staan onder andere kipfilet, bacon en boterhamworst. De lijst is via de website van Jumbo te raadplegen. De supermarkt vraagt klanten om vleeswaren op die lijst niet te eten en terug te brengen naar de winkels. Vlees dat nu in de schappen ligt bij Jumbo is wel veilig. De bodem in Zuid-Limburg lijkt stabiel genoeg voor het plaatsen van de Einstein-telescoop, de grootste detector van zwaartekrachtgolven ter wereld. Behalve Limburg is ook Sardinië in de race voor de komst van de telescoop. Er wordt nu subsidie aangevraagd voor vervolgonderzoek. En het weer. Het is bewolkt, het gaat vanuit het westen regenen. Dat blijft vandaag de hele dag zo. De wind komt vanochtend uit het oosten. Het wordt rond de 10 graden. In het zuiden met 15 graden iets minder koud.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 journey into sound. Listen, ultra funky love. bitch, Busy. Beep, beep, beep, beep. Ik mis je. Je weet, ik heb je nummer sinds gisteren. Je denkt dat ik je play, maar je vergist je. chula. bebé met je culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo.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 Je bent mijn corazon, als laat mijn hart gaan. Mami chula, Kan je bewegen met je culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo. Ben je papi chula? asked if I had a light. I told a joke, could we share a smoke or five?